Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is niet van plan om zijn dreigementen tegen Iran te laten vallen. Morgen moet Iran op de Amerikaanse eisen zijn ingegaan, anders volgen zware bombardementen, zegt hij. Iraanse voorstellen zijn volgens Trump niet goed genoeg. Iran wil een onmiddellijk einde aan de oorlog, het opheffen van sancties en een regeling voor de straat van Hormuz. Ook wil Iran garanties dat het niet opnieuw wordt aangevallen. Bij paasviering in het Witte Huis noemde Trump de opstelling van de Iraanse leider schokkend... en zei dat ze een hoge prijs zullen betalen. Over een paar uur houdt Trump een persconferentie. Bangladesh start een noodvaccinatiecampagne om kinderen in te enten tegen mazelen en rode hond. In het land is een grote mazelenuitbraak die de afgelopen week aan tenminste 17 kinderen het leven heeft gekost. Vermoed wordt dat het dodental in werkelijkheid een stuk hoger ligt. De noodvaccinaties van de WHO en UNICEF zijn voor kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar oud. Dat zijn er zo'n 1,2 miljoen in Bangladesh. Waarschijnlijk komt er geen poging meer om in Duitsland de gestrande bultrug te redden. Er waren plannen om de balvis met banden en een net naar dieper water te slepen. Maar dat overleeft de bultrug niet, zeggen deskundigen. Morgen neemt de milieuminister van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren een besluit. De hockeymannen van Kampong hebben de Euro Hockey League gewonnen. In Den Bosch won de club uit Utrecht met 3-2 van Gantwaze uit de Belgische stad Gent. Kampong won de Euro Hockey League voor het laatst in 2016. Bij de vrouwen won SCAC uit Beeldhoven voor de tweede keer de Europese titel. Ze wonnen in de finale met 1-0 van Den Bosch. En het weer vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Morgen veel zon en 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... voor het Amstel 10 minuten oponthoud. Op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland... is de vertraging een kwartier... Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid, 5 minuten vertraging.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 2 april 2026 dus. En dat waren de heren van de Gumbo Kings die de aftrap deden. All Night Long komt van het album Hotel Belvedere. Dat ze vorig jaar, februari als ik het wel heb, in 2025 hebben uitgebracht. Nou, nou het wordt een beetje een eh, best wel vol programma. Waarbij ik de aantekening maak dat ergens achterin eh, de uitzending... dat we proberen Mieke Verbergt eh, wel te spreken te krijgen. Zij is van Mix, maar zij meldt zich eh, toch nog al bij mij in de app van... Ja, ik voel me niet helemaal lekker. Nou, we gaan het meemaken. we gaan het merken tijdens het gesprek hoe lang ik dat ga doen. Want stel dat het erg lang duurt, dan haken we gewoon af. Dus dat is even de aantekening die ik erbij maak. En voor de rest hebben we in dit uur een eh, live telefoongesprek met Annette Vogel. Want er is een EP uit. En die heeft ze ehm, niet zo gek lang geleden, volgens mij afgelopen vrijdag... gepresenteerd tijdens een showcase van de Piers Songwriters Guild die avond in Volendam. En dat is ook niet het enige wat er in de Piers Songwriters... Eh, of wat zeg ik? De Piers Volendam zelf gaat plaatsvinden. Want eh, binnen nu en 10 minuten ga ik daar nog wel wat meer over vertellen. Eh, dat is één. En in het eh, laatste uur heb ik dus dan Mieke Verberg van Mix. En twee opgenomen interviews met Just en met Guillaume Dumas van de Deadlabs. Just gaat voor, over dat album met Water onder de brug. Dat gaat zeer binnenkort verschijnen. En voor de rest hebben we een aantal nieuwe singles. Bijvoorbeeld die van Noland. Want die heeft ook weer stiekem een nieuwe single uitgebracht. Zonder dat ik het wist. Maar hij heeft hem wel uitgebracht. Eh, dus dat eh, gaat straks ook nog ergens zijn beslag eh, krijgen. En hetzelfde geldt voor de nieuwe van Melanie Ryan. Die heb ik nog even vanmiddag aan de telefoon ergens op een weg tussen Vogelzang en aardhout. Nou, dan weet je het ongeveer wel. Nu weer verder met de muziek. En die hebben we al een paar keer laten horen. En waarom ook niet. Hier is Arjan met Straight Line. going round in circles Come to places I've already been I've seen those faces and I know this place And this is not where I want to be, need to be And I've been running up those mountains Felt right back as soon as I got up And I've seen those places and I know your face And this is not where I want to be, need to be So how do I move my bare or how do I turn them right? Is there somebody to show me how to walk a straight line? How to walk a straight line? walk a straight line Is this really what you accuse me of? Are you ready for a Pyrrhic victory? I'm not sure you understand the odds. Are you ready to lose it all at the risk of being wrong? Will you end up without friends or love? Will you end up at all? I remember in Italy, the sun beating down on the waves cheese over sardines. With you, my mind was always at ease. There's a true artist temper there, but the fire may run too high. Guess I was bound to end up without your love, but with great peace of mind. you'll be sitting in your rocking chair with flowers in your sunburnt hair. And you'll think of me, how I loved you so, and how I tried to get through. to get through. you'll think of me, how I loved you so. Now I tried to get through. Yes, you'll think of me, how I loved you so. Now I tried to get through. Yes, you'll think of me, how I loved you so. Now I tried to get through. What the hell am I supposed to do? Dat is de single die PJM Bond op dit moment uit heeft. En 12 april gaat hij de Piers Volendam. En dat is dus niet de Songwriters Guild, maar eh, in de zaal zelf. Spelen uh, in complete banduitvoering. En ik eh, mag erbij zijn. Dus dat gaat wel goed komen. Daarvoor Arjon, die maakte volgens mij ook onderdeel uit van diezelfde Piers Songwriters Guild. En Straight Line. Dan naar vorige week. Want inmiddels heeft zij ook een nieuwe single uit. En die heeft ze vorige week al laten spelen. En die uitvoering ga je ook horen. Dus onze eigen versie. Un vitro tranquille van Lisette Aviva. instead of fall in my beard, the seven grooves in my forehead I got with my bachelor's degree. Show me in the state that you found me Before you took the boards from off my windows to barricades from off my doors Please paint a picture of me paint a picture of me I have this tendency to progressively resemble all my loved ones paint me a picture before I'm in time in the foreground. And put yourself somewhere far away. Leave out my achievements. They were never enough of an excuse to be displayed. And please leave some white on the canvas. I can fill in the friends that have stayed someday after I have polished the worst blemishes in my personality away. Please paint a picture of me, paint a picture of me. I have this tendency aggressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely lost in you. Before I'm entirely lost in you. Was een beetje een nostalgische uitzending, die van augustus ergens in 2025 toen de Volendamse kermis aan de gang was... toen had Jacob D. Edward het eh, lumineuze idee... om een beetje een soort vervangingen te zorgen voor het eh, programma Roy Draait Door... waar ik altijd naar luister, want die eh, doet helemaal niks tijdens die Volendamse kermis... En toen kwamen ze alle twee deze kant op. Jacob die Edward en Roy de Smet. En Jacob D. Edward heeft toen dit nummer gespeeld. Paint Me a Picture. En dat is nergens verder te vinden. Alleen bij ons. En ja, ik weet misschien niet helemaal zeker of er iemand anders is die, die die opname nog ergens heeft laten horen. Het zou zomaar kunnen zijn dat eh, de Volendamse omroep dat nog gedaan heeft. Un vitro tranqui, die hoorde je daarvoor. Ook een eigen opname, want die heeft ze vorige week nog gespeeld. Lisetta Viva, de nieuwe single van haar. En er komt eh, nog nieuw materiaal aan. Maar wanneer? Dat weten we niet. Na, dit, eh, na deze single van La Plaine Lune van uh, Vogel... want zo moet ik het uh, noemen, want ze doet het niet helemaal alleen aan deze Annette Vogel... Met Mario Kaspers werkt ze samen. En ja, La Plaine La Plaine Lune is het nummer wat op Chanson de Voyage staat. En die heeft zij afgelopen vrijdag ten doop gehouden tijdens een, ja, een avond, een showcase was het eigenlijk. Een avond van de Peer Songwriters Guild. En daar gaat hij weer in de Piers Volendam. Dat is diezelfde plek waar PJM e Bond op 12 april ook gaat spelen. En daarom eerst Laplein Dan ga ik even proberen Annette aan de telefoon eh, te krijgen over de EP. En daarachter draaien we nog een eh, nummer. Maar die Laplein Lun, Laplein Lun, die heeft ook nog iets bijzonders. Dat ga ik je zo eh, laten horen. En dan zal ik pas na het eh, nummer dat wij na het gesprek eh, laten horen... zal ik je nog een gelijkenis laten horen met een ander nummer. En die komt ook eh, uit de buurt daar vandaan. Maar voordat ik je dat ga vertellen, ga ik eerst dus, zoals beloofd... La Plein laten horen. passe partout. Een single die uitgebracht is... een tijdje terug alweer eh, op het King Forward record label van, eh, van Frank Bond en consorten. Eh, La Pleine Lune. En ik weet niet of ik het correct uitspreek... maar dat kan ik meteen vragen aan de dame die aan de telefoon... die het ook heeft uitgevoerd. En dat is Annette Vogel. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Heb ik het goed uitgesproken of niet? Ja, ja, schat, ja, een beetje wel. la pleinlune. Ja. Ik heb ook op moeten oefenen hoor. <laughs> ja, ehm, eh, even voor de mensen thuis. Ik eh, wil nog wel eens luisteren vinken eh, naar een ander radioprogramma. Dat heet Podium 107.1. Dat is jou ook niet geheel onbekend. En daar staat jou ook twee of drie keer zelfs in, heb ik begrepen. Oh, van Woerden? Ja. Van Maarten Verdaan. Ja, oh ja, nee, ja, met, bij Maarten, ja, klopt. Ja. ja leuk programma inderdaad, ja. ja. ja eh, maar dat was nog totaal iets anders wat je toen uh, hebt laten horen. Eh, want de laatste tijd is het Franse chansons, toch? ja, klopt. Maar ik ben inderdaad daar al wel een aantal keer geweest met mijn Engels, Engelstalige repertoire. Ja. Alleen, ehm, ja, omdat Mario en ik dus heel vaak naar Frankrijk gaan, op straat spelen... Ja. Ehm, dacht ik van, misschien is het toch wel eh, leuk om een talige liedjes eh, om te zetten naar liedjes. En dat heb je gedaan? Ehm, sorry? En dat heb je nu gedaan? Dat heb ik eh, gedaan inderdaad, ja. ja. Ja, en toen we dat gedaan hadden, toen had ik gevraagd aan iemand die ik ken die Frans les gaf. Ik vroeg van, waar kan ik nou eigenlijk spelen met die liedjes dan? En die zei van, nou, misschien moet je gewoon je aanmelden voor de concours de La Chanson. Mm. Eh, want ehm, hij wist het verder ook niet waar je met Frans terecht kon. En eh, de Concours de la Chanson, dat is dus een, een eh, zang, Franse zang, een soort zangwedstrijd. Mhm. Dus daar hebben we toen auditie voor gedaan. En toen konden we meteen in de finale meedoen. Dus het was super, super bijzonder, vond ik. Ja. Maar dat hebben we ook laten horen in, in Woerden bij Maarten. Ja, en eh, nu, hebben we een EP gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Dus eh, er zit toch... Eh, en dan is er ook natuurlijk een link met Volendam. Ja, en die vakbroeders, die ken ik daar. tot Haver en Gort in de, inmiddels wel. want voordat we nog even verder gaan over het Franse verhaal... je komt in, ineens bij King Forward Records terecht. En bij de Peer Songwriters Guild. Hoe is dat dan, in, hoe is dat dan gegaan? Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik een, een cursus deed songwriting... Hm. Panna van Vriet. En eh, Frank die uh, speelde daar ook een rol in. Ah, en eh, op een gegeven moment in Volendam, toen zat, zaten alle songwriters eigenlijk bij hem in de studio. Mhm. En dat vond ik al leuk. En ehm, toen later hadden Frank en ik het erover. En toen dacht ik van nou, misschien is het gewoon leuk sowieso om bij hem op te nemen. Mhm. Maar wij zijn eerst, Mario en ik zijn eerst een paar keer geweest naar, um, ja, naar het Songwriters Guild in Volendam. En dat vinden wij een heel erg leuke, hele leuke open mic. Dus daar waren we eigenlijk eerst een paar keer geweest. En daarna ontstond dat contact eigenlijk met Frank. Hm. En ja, toen zijn we de studio ingegaan. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus het heeft wel een, eh, een aanloop. En uiteindelijk is eh, deze EP ook bij het eh, King Forward record label uitgekomen. Je, hebt hem, je hebt hem ook ten doop gehouden tijdens een uh, Piers Songwriters Guild avond. Uh, nog binnen een week geleden is dat nog. Dat is afgelopen vrijdag het geval geweest. Hoe was dat? heel leuk. Ja? ik vond het echt, eh, echt eh, erg leuk, ja. Ik vond het ook wel uh, leuk dat ik even kon laten zien dat ik zelf de fluiten heb ingespeeld. En dat het een ah. simpel sopraanfluitje, blokfluitje is. Ja. Een altfluit. En ehm, ja, ik vond het heel leuk om toch even te laten horen hoe dat dan werkt. Ja. Ik vond het echt een leuke avond. dan is natuurlijk ook die, die, die vraag, die voorliefde voor Frankrijk. waar komt die dan in? waar komt die dan vandaan? Nou, ik denk omdat uh, toen ik nog heel jong was, toen eh, ben ik, uh, had ik een droom om rond te gaan reizen met mijn gitaar, om te liften. Hm? En mijn eerste stop was Parijs. En dat was ook meteen zo'n beetje een van mijn eerste straatoptredens. dat was dan in de metro van Parijs. Hm? En ehm, dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. En Frankrijk is vooral een land waar ehm, er niet heel erg moeilijk wordt gedaan over straatmuziek. zeker geen versterkte muziek. Er wordt al steeds een klein beetje moeilijker, maar op zich... Hier in Nederland eh, is het eigenlijk gewoon verboden om versterkt te spelen. Maar in Frankrijk eh, ja, dus, dus, het is gewoon heel makkelijk om daar te spelen. Ja. Dus vandaar, en het is natuurlijk een heel mooi land en ehm, we gaan vaak naar het zuiden waar het mooi weer is. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk. Ja, en eh, dan zag ik ook nog vliegensvlug, want ik zat eerst te zoeken, waar is die EP toch in vredesnaam gebleven? Toen kwam ik eerst op een andere Spotify verhaal uit. En daar stond ook een Franstalig nummer op. En dat die beelden die ik daar rechts in die hoek van die Spotify zag... dat leek verdacht veel op Schiermonnikoog. Ja. Eh, ja, want eh, hoe belangrijk is zo'n eiland voor jou dan weer? Want ik ken Schiermonnikoog, want daar ben ik ook meerdere malen oh. geweest. Dus vandaar, dus nou, de vraag. Ja. ja. Nee, nou ja, mijn moeder is, eh, is een eilander. Ah. die is daar geboren en getogen. En, dus ik kom daar al vanaf, vanaf baby zijnde, kom ik daar op Schiermonnikoog. Ja. En ik organiseer daar ook jaarlijks eh, het zogeheten Schiersongfestival. Ja. Een hele ook festival voor, voor singer-songwriters. Dat loopt ook heel erg goed. Ja. Maar ik heb dus best wel een stevige band met Schiermonnikoog. Ja, wat ja. ik ook, uh, ja, ja, ja dat, dat zag ik. Ik denk, hey, dat eh, lijkt wel de bergplas waar, waar, dat, waar dat even geschoten is. Dus ja, dan, dan heb je mij ook heel snel. Want ik bedoel, ik ben een, ik ben een verknocht ganger naar de, naar de Waddeneilanden. Ik ben op Schier dan meerdere malen geweest. Tegenwoordig kom ik vaker op Ameland. Maar daar, eh, ja, daar zitten een paar vrienden van mij. Maar goed, ik, ik het wel. En ik denk, dat wilde ik ook even weten van Annette. Van hoe zit dat dan? Eh, dus, maar je hebt eh, gewoon een schiermonnik verleden in dat, in dat ja, zeker. Ja, we gaan ook spelen bij de Bekplas van de zomer. Inderdaad, optreden. Ja, ja. dat is een beetje even in het kort alles bij elkaar opgeteld eh, dan heb je dus de EP uitgebracht uh, met Franstalig werk. Ehm, hoe zit het eh, in, de, in, de, in de toekomst? blijf je bij dit verhaal met, met Franse chansons? Of ga je toch nog weer terug naar het Engelstalige? Het is nog een beetje onduidelijk. Ik heb nog wel wat Franse, wat Engelstalige liedjes liggen... die ik nog wil omzetten naar het Frans. Mhm. En, want dan hebben wij zeker een repertoire van nou ja, ik wil graag een repertoire van sowieso drie kwartier hebben. Daar zitten we eigenlijk al bijna op trouwens. Mhm. En, ehm, maar eh, de Engelstalige liedjes, die, nou, dat vinden we ook heel leuk om te spelen. Dus ik denk dat er ook nog wel een EP eh, Engelstalig te aan zit te komen. Maar we, ah. maken eerst, we ronden eerst dit af. We gaan van de zomer ook weer de hele zomer naar Frankrijk. Dus we gaan daar veel spelen ook. Ja. En we gaan met, overigens morgen, of zaterdag gaan we ook naar Parijs. Ja. Metro, dus ehm, daar gaan we ze gewoon spelen. Dus we zitten nu wel echt helemaal in het Franse. Ja. Maar ja Voelt dat ook een beetje als een soortement van vertrouwd? Frankrijk? Franstalige eh, chansons? Ja, het begint wel eh, echt te komen. Ja, maar Frans is dus niet heel super denderend. Hm. Maar <laughs> het is, eh, ik vind het wel een hele leuke taal. Ik ben er wel heel mee bezig om het goed te leren ook. Ja. Ja. Ja, want, want dat lijkt mij toch ook heel belangrijk... dat je, het, dat je dan in dat opzicht ook heel duidelijk laat blijken... hoe Ehm, verweven jij bent met het land zelf. Door de taal dan heel goed uit eh, te spreken en vooral te zingen in dat opzicht. Ja, precies. Maar dat, dat komt wel goed. Want eh, toen wij daar een paar weken geleden waren en wij die Franse liedjes deden, toen dachten eh, Fransen dat ik ook inderdaad Frans was. Dus dat vond ik wel een groot compliment. Dus het gaat heel erg de goede kant op. Ja. Ja, en, en, en dus de EP zoveel mogelijk beluisteren. Chanson de Voyage, zo heet hij. ja, ja, ja eh, omdat er veel reizen over Frankrijk. Dus. <laughs> Ja, ja dat, hoorde je ook, dat hoor je ook wel duidelijk eh, in terug. In, eh, dat, dat heeft ook wel een beetje. Het ademt ook, laat ik het beter zeggen. Het ademt die sfeer. Dat, dat, dat ja. dan zo'n beetje de allerlaatste vraag. waar kunnen we aan het vogel vinden op het wereldwijde web? Nou, ik heb een, een website en eigenlijk staat daar alles op. Eh, daar kun je alles over mij weten. Dat is eh, www.annettevogel.nl. Daar staat ook de muziek op, de linkjes. Dat is eigenlijk het centrale punt, laat maar zeggen. Ja. Annettevogel.nl Duidelijk, dan gaan we Le du Coeur laten horen van de EP. À mon ami, et toi aussi. Je vis ma vie indépendante. Ma ça de toi dont j'ai besoin. Un beau jour, j'ai quitté ma maison. Où j'allais n'était pas une question. peur si je me perds. Ma vie est sans but, je laisse faire ce qui sera, sera. Ce qui sera, sera. Écoute ces mots. Ce sont notre trapeaux mots, ce qui sera, sera. Ce sont notre trapeaux mots, ce sont les mots du cœur pour vous. Dus dat ligt ongeveer een kilometer of 15, 16 boven Volendam. En ik eh, liet net La Plein Lune horen van Annette Vogel. En daar zat een gitaarloopje helemaal aan het eh, begin van die single. En dat deed mij denken, ik denk dat heb ik ergens meer gehoord, dit, dit loopje. En inderdaad, toen moest ik even graven in mijn geheugen. En <laughs> toen kwam dit eruit van Westone uit, eh, uit Horen dus. Met Paper Minds. Dat komt van het album Alpaca heet dat geloof ik. Eh, dus daar komt het eh, vanaf. En eh, dat is een track, ik denk uit 2023, 22 die kant uit geweest. Maar dan zie ik Joost van Beek en zijn vrienden nou niet meteen Franstalige liedjes gaan maken. Daar is het de band niet naar. Daarvoor hoorde je wel Vogel en Le Mont du Coeur. we gaan gewoon fris en vrolijk verder met het hele verhaal. Want dit is ook een hele mooie single om naar te luisteren. En dat is de laatste van Christy. Can you hear it? In the quiet of the night, in the rhythm of the tides, in the prelude to more. has the quality to touch your soul. I was young, but that was a whole world to see. I didn't think I could see it with you. Baby, I loved you, but I was restless. All I thought about was me. You didn't have the time to show me. You thought you'd open up a seven year window, a place where time stall. You thought you'd open up a seven year window and we'd be together apart. Baby, we had a baby to take it around the world. ahead, but we drifted away in our careers. And so I opened up a seven year window, a place where time has stalled. I said I opened up a seven year window where we can be together apart. Seven year window might never close again. Moving on, future plans. Seven year window might never close again. Promises never broken and never can. make it through. And so we opened up a seven year window, a place where time has stalled. We opened up a seven year window, don't let it fall apart. years can be that hard. En dat komt van het album Theodore van Theo Siebe. Dit is een echt eigen nummer van hem. De Seven Year Window. Hij had een single eh, naar voren geschoven, maar dat was een cover. En eh, het andere deel van het hele album... dat zijn de negen nummers die daarop volgen... maar die komen allemaal van zijn eigen hand. Ja, en dat is natuurlijk wel de moeite waard om die te laten horen. En dit staat er dus ook op. De Seven Year Window van Theo Sieber. Hij speelt onder meer samen met P.E.M. Bond. En het zou dus zou maar kunnen zijn dat je hem om 12 april tegenkomt... als je in de Piers bent. Nu is het eh, tijd. Eh, daarvoor trouwens hoorde je Christy met Can You Hear It. Dat is ook iemand die we hier veelvuldig laten horen. En ook zij is weer bezig met Engelstalig materiaal. En het eh, wordt ook weer eens even tijd dat we met Christy even een telefonisch interview gaan doen. Nu tijd voor Melanie Ryan. Want zij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En het grappige was, eh, ik kreeg even geen antwoorden op mijn app. Toen heb ik maar besloten om even te bellen. En dat had ook nog een administratieve handeling die, eh, die ik zelf moest uitvoeren bij het bezoekerscentrum de Oranje Kom in Vogelenzang. Want ja, ik eh, had het idee dat ik een uh, duinkaart voor niks kreeg. En daar had ik eerst 10 euro voor betaald. Maar ja, die 10 euro die, die moest ik toch weer terugkrijgen. Door vertoon van een bepaalde pas. Nou, dat heb ik gedaan vanmiddag. En op de terugweg eh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga Melanie maar eens even bellen en antwoord vragen van... hey joh, heb jij nou die app van mij gezien? En eh, eh, met de vraag van, kan ik die nieuwe single van je draaien? Die morgen uitkomt. En toen zei ze, ja hoor, geen probleem. Dus dan laat ik hem ook nu horen. Hier is Bless Your Heart van Melanie Ryan. De nieuwe single die dus morgen uitkomt. I was crying in my And you said that it was over, put your holding on my shoulder. Said you had nothing left to give. So you left me with a heart broken and our tap still open. Soon as I dried my tears, everything became so clear. You drove off into the sun. fall right over like I've been stuck in the moment where I thought we were golden. But I've learned a lesson or two, let me remind you. drove a bit to the sunset, left me there with your tire trash. Took a while for the dust to settle down. Happy thinking was dus die nieuwe single van Melanie Ryan met eh, Bless Your Heart.